Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse 3x3 basketballers een gouden medaille gehaald. Tegen Frankrijk was het lang spannend en liep het uit op een verlenging. Vlak voor het einde stond Nederland nog met 1 punt achter. Maar in de allerlaatste seconde wist Wurtie de Jong de achterstand om te buigen in een voorsprong. Daarmee werd het 18 tegen 17 en sleepte Nederland het goud binnen. Eerder op de avond haalde Sivan Hassan brons op de 5000 meter hardlopen. Ze kwam als derde over de finish. Even leek ze een zilveren medaille te krijgen na disqualificatie van een Keniaanse. Maar dat werd later teruggedraaid. Hassan moet het dus toch met een bronzen medaille doen. Opnieuw is het Zwitserse bedrijf Glencore veroordeeld voor corruptie. Het grondstoffenbedrijf moet 140 miljoen euro aan boetes en schadevergoedingen betalen vanwege omkoping. Een partner van Glencore heeft in 2011 een Congolese ambtenaar omgekocht... in ruil voor aandelen in een staatsmijnbedrijf in Congo. De VN zegt dat negen medewerkers van UNRWA mogelijk betrokken waren bij de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober. Het contract van deze negen mannen bij de hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen wordt opgezegd. Volgens de Verenigde Naties was het bewijs dat er lag overtuigend genoeg. Details heeft de VN niet gegeven. De Britse politie heeft bijna 380 mensen opgepakt vanwege de rellen van afgelopen week. Dat aantal zal nog oplopen, is de verwachting. Al bijna een week gaan in het Verenigd Koninkrijk demonstranten de straat op... om de confrontatie te zoeken met de politie en tegen demonstranten. Ook vallen ze moskeeën aan en opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is het doodsteken van kinderen in Southport door een jongen van 17 vorige week. Het weer. De wind valt weg en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Overdag flink wat zon, maar in het westen kan wat bewolking ontstaan.